Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een drukbezochte bruiloft in Kabul... zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen. Ruim 180 mensen raakten gewond. Er waren volgens een ooggetuige meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er volgens de Afghaanse autoriteiten verschillende explosies afgingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban hebben elke betrokkenheid ontkend. Er zal een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen ontstaan... als de Britten zonder deal de EU verlaten. Dat staat in gelekte documenten die de Sunday Times heeft ingezien. Volgens de Britse regering is het geen worst-case scenario... maar zeer waarschijnlijk. Het is de bedoeling dat de brexit met of zonder deal... op 31 oktober zal ingaan. Bouw- en Woningtoezicht Nederland wil beter toezicht op de bouw van stadions. Volgens de toezichthouder wordt er steeds risicovoller gebouwd. Aanleiding voor de oproep is het dak van het voetbalstadion van AZ dat gedeeltelijk is ingestort. De toezichthouder ziet parallellen met het instorten van een parkeergarage bij de luchthaven in Eindhoven. Ook die constructie was erg licht gebouwd. De toezichthouder vreest nu dat veel fouten over het hoofd worden gezien... omdat bouwprojecten alleen steeksproefsgewijs worden gecontroleerd. In Lage Vuurse kunnen mensen vanmiddag een condoleanceregister tekenen voor prinses Christina... die vrijdag op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker. Van twee uur s middags tot vier uur is de Stulpkerk in het dorp daarvoor geopend. Die kerk ligt naast kasteel Drakenstein waar prinses Beatrix woont. Het weer nog, trekt regen over het land. Later vandaag trekt de regen langzaam weg.